Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De geldigheid van de OV-kaart voor studenten wordt met twee jaar ingekort. De Tweede Kamer heeft dat voorstel van het kabinet aangenomen. Nu is de kaart nog geldig voor de duur die voor de studie staat plus drie jaar. Dat wordt één jaar. De wijziging moet in het nieuwe collegejaar ingaan. Volgens de studentenbond LSVB worden zo'n 30.000 studenten door de maatregel getroffen. Studenten die een jaar bestuurslid worden van een vereniging krijgen de mogelijkheid in die periode geen collegegeld te betalen en zich te laten uitschrijven als student. De Tweede Kamer heeft een voorstel daartoe van VVD en D66 met een ruime meerderheid aangenomen. De regeling geldt ook voor studenten die bijvoorbeeld aan topsport doen of die een solarauto bouwen. Deze groep kan zich een jaar lang uitschrijven en toch nog een beurs krijgen en bijvoorbeeld gebruik maken van de bibliotheek en studentenhuisvesting. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. De inwoners van de Falklandeilanden kunnen binnenkort in een referendum stemmen over de vraag of ze Brits willen blijven. De regering van de eilanden schrijft het referendum naar eigen zeggen uit om voor eens en voor altijd vast te stellen dat de inwoners zich verbonden voelen met Groot-Brittannië. De eilanden liggen vlakbij Argentinië, dat er ook aanspraak op maakt. In 1982 leidde dat tot een korte oorlog, die dit jaar is herdacht. De spanningen liepen toen opnieuw op. De Britse premier Cameron zegt dat hij het referendum op de Falklandeilanden steunt. In Moskou hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen president Poetin. politie was massaal aanwezig, maar greep niet in. Het protest was onder meer gericht tegen de antidemonstratiewet die vorige week werd aangenomen. Volgens die wet worden de boetes op demonstraties die niet zijn toegestaan 150 keer zo hoog, tot bijna een gemiddeld Russisch jaarsalaris. De demonstratie was het eerste grote anti-regeringsprotest sinds de terugkeer van Poetin als president in maart. Het weer, vanavond veel bewolking met in het zuidoosten wat buien. Morgen grotendeels droog met af en toe wat zon. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het ten ook. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 100 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A4, hoofdlid richting Vlaardingen. Voor het knooppunt Ketelplein 6 kilometer. Het heeft te maken met een aanrijding. Op de A4 daarna richting Amsterdam. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Voor Amstelveen 6 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A9 richting Diemen. Die is namelijk dicht tussen Aalsmeer en Amstelveen. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam. Het wordt wel wat drukker op de A10. Tussen Westport en Rij staat inmiddels 6 kilometer. Op de A13 in naar Rotterdam tussen Delft en het knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Benelux 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Hebrechtseplein ook 5 kilometer. De rechte reisrook is daar dicht, daar staat een auto stil. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 5 kilometer.